Levi van Eck met het NOS-journaal. De minister van wie hij een relatie heeft gehad... beschuldigt hem van mishandeling. De minister, Eric Snyderman, zou hen hebben geslagen en gewurgd. Twee van hen doen een verhaal in het blad The New Yorker. Snyderman zegt in een reactie dat hij nooit een grens is overgegaan. Hij spreekt van rollenspelen en seks met wederzijdse instemming. De beschuldigingen zijn saillant... omdat de minister juist bekend staat als een voorvechter van vrouwenrechten. In Beieren zijn bij een treinongeluk twee doden gevallen. Ook raakten veertien mensen gewond, van wie sommigen zwaar gewond. Dat melden Duitse media. Een passagierstrein en een goederentrein kwamen in botsing met elkaar. Het ongeluk was bij het station van Aigach... ruim 70 kilometer ten noordwesten van München. De machinist van de passagierstrein en een passagier... zouden de dodelijke slachtoffers zijn. In een recreatieplas bij Winterswijk is gisteravond urenlang gezocht naar een drenkeling... De man sprong vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer naar boven. Het gaat volgens de politie om een jongeman die in een asielzoekerscentrum in de buurt woont. Hij was met enkele andere bewoners van het AZC aan het zwemmen bij de plas. Ze zagen hem niet meer naar boven komen en sloegen alarm. Medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg... krijgen per oktober 4% meer salaris bij. Dat is afgesproken in een nieuwe CAO. De werkgevers en vakbonden spreken van een goede prikkel... om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken... in een tijd van grote tekorten. Het weer, het blijft vannacht helder en het kwik daalt naar een graad of 11.